7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De in opspraak geraakte gouverneur Rosselló van Puerto Rico weigert af te treden. Eerder deze maand lekten talloze chats van berichtenapp Telegram van hem uit... waarin hij vrouwen beledigt, homofobe uitspraken doet... en slachtoffers van orkaan Maria belachelijk maakt. Op het eiland, dat een speciale status heeft binnen de VS... wordt al ruim een week gedemonstreerd voor zijn vertrek. Rosselló heeft wel beloofd dat hij zich volgend jaar niet meer verkiesbaar stelt. En de Oekraïense parlementsverkiezingen van gisteren zijn gewonnen door de nieuwe politieke partij van president Zelensky. Na het tellen van een tiende van de stemmen staat de partij dienaar van het volk op ruim 40 procent. Met deze uitslag, met de verwachte uitslag, moet president Zelensky op zoek naar een coalitiepartner. Het aantal verdronken Nederlanders is vorig jaar opvallend gestegen naar 112. Dat zijn er 27 meer dan in 2017, meldt het CBS. De hete zomer vorig jaar is waarschijnlijk de oorzaak van de stijging. Ook wordt er meer in open water gezwommen. In Hongkong zijn anti-regeringsbetogers gisteravond aangevallen door gemaskerde mannen met stokken. Volgens lokale media raakten minstens 36 mensen gewond. De aanval kwam aan het einde van de dag met een nieuw massaprotest voor het behoud van democratische vrijheden in Hongkong. Daar kwamen volgens de organisatie 430.000 mensen op af. Studenten van de TU Delft hebben het snelheidsrecord van de Hyperloop van 466 km per uur niet weten te breken. Door remproblemen bleef de vacuümtrein steken op 188. De Delftse studenten deden mee aan een internationale wedstrijd voor het verbeteren van de Hyperloop, waarbij een capsule met passagiers in een vacuümbuis razendsnel vervoerd zou kunnen worden. Het weer. Vanochtend drijven eerst nog wolkenvelden over, vooral in het noorden. In het zuiden is het al vrij zonnig. De zon gaat in de loop van de dag overal flink schijnen. Het wordt 23 graden in het noordwesten tot lokaal 29 in Limburg.